Uh-huh. Uh-huh. We gaan niet door geld, die weten. is die propaganda op TV. Wat maakt je met koop? Wat advertenties, je chase. Man, check hoe het loopt. Oh, die medisch wordt gekoppeld met wat op die markt is. Je is in de surprises of wat Adidas of Nike's. de zal je ziet met groen tot laces. Maak maar soos die faces en dink oor dit Bybel. Sy lewe net vir nou en soek net die latest. Self moenie moet moenie kyk wat die pryse is. Hou op jou geld mors, goed is wat nie gaan wat nie. Rykdom is glad nie wat die lewe oorgaan nie. As rente vir jou transie, wat hier is met assuransie. Kredietkaart is onnodig vir dis sien ek wat die kan sien. Maar se kind is hassels op hassels in die lewe van vandag. Chase the expense of my so baie geld vir een dag. En het is net voor een zaterdag, niemand is dating now Man, man, awesome, ik ben ons Hollywood leven, zo laat ik betaal You dopey, you tani, you sisa, you medi Ha mensen, you bassen, you brasten, you pasten You uncles, you nuggies, you cousins, you aunties You juffrouw, you schoolhof, you neighbors Het gaat het voor geld, die banken, die Dawać jest fani, maki zakwać uber rup Maki zak ma widzi stani, maki zak ma widzi dziób Ofa gala to falani, ofa zulu obi su Opšu topi, opšu dani, opti čita sobi hu Vidi vrka, vidi kerp, vidi molam, vidi grad Sani banke, neni kis, tu me tras, opšu smač Tu meri, opšu gunners, opšu praza, vaču hasel Hona amala, tu fine, opšu lege, hite dakal Hasta hom de krej, jela hasel om de bej Pensul acele zile fără apă NNA Faci o canță melodă ce cu tata die făbăi În isuit faci o hăfrie, tali, geară, faci lei Hey, eu dus sunt de tliță, de zi în vani pusă Comă scrii disturi străi, fami doar în spădi rusă Trap măcar să hartă, nimă vă vă nimă team Pleacă în tună, fără om seal, vonă Vadă dhană, duor hel Iu tani, iu siza, iu medi, hamență, iu pasă, iu brastă, iu pastă, iu uncles, you niggies, your cousins, your aunties, you your school schoolhof, your neighbors. Dit gaan dit the geld, die banke, die weg, die government, die the die winkels, die taxis, jou selfoonnetwerk, die gym, die airport, die the die the die is police en dat is geld Geld, geld, geld, ja die leven gaan nog geld Als je schudden van die leven als je klaar dan een hel Je kunnen ze je lasten van het geld wat je deelt Zoals het 26, zoek je champel geld om te helpen Ja, geld is je god, ja geld is je god Zonder geld in die leven, ja wat zal ik aan de voort Geen wonder dat is wat heel kunnen gaan de boord Want het geld wat je zoekt, ja, geld wat je koopt Ja, het geld wat je leent, ja, het geld wat je moord Ja, het geld wat je stil voor je rums, voor die golf Het geld voor die drugs, het geld voor die drank Ja, das Bild gemacht danach, frei die Uhren sind die Mang. Ja, real positiv, weil hier sie Bibel ist es lang. Die Basse bei Jungen, mal jed Uhr dich gespannt. In Kurs in ihr Hieß, die Jungen ist es lang. In die Frau, was die Head, weil das Jelf obhang. Ja, Gott, Universum, mal es real, was da dran, durch die Bin, in du Liebe, was die Tour, du kompang. Jelle Medis war dann Mann, für die Karre, für die Sack. Hey, die selbe Mann, was du bei die Fahrt für ab. Es real, in du Kopf, was du bringst und du pack. Ja, du unter Ranze, geht ein Weg, MTN-Fahrt. Die kappel moet met deks, ja die gat is raak en vet En my hele nebe hoed is met drugs besmet Geld dood en wat in sing, in jou oor een duet Spen geld op een dobbel op, hy laat toe van vet In jou oor is net dollar signs, geef my net met die plek Wat ek net kan colonize, niemand wat my plan nie vir het weer en vir het kwaai A man met blom geld, ja jou medie sal om ei Die braste wat jy like, sal jou vir geld verrei Die selde omgedraai, ja hoeveel het gedalle Vir die geld is dan dood dier die vibe